Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van 20 mensen opgepakt omdat ze zich niet konden legitimeren. Het is niet duidelijk of het om Pegida-aanhangers gaat of om tegendemonstranten. Ook heeft de politie een aantal protestborden afgepakt. De demonstratie tegen de islam is inmiddels afgelopen. Er waren ruim 100 Pegida-aanhangers op afgekomen. Als locatie had burgemeester Van Zanen een park net buiten het centrum aangewezen. Tegenover het park stonden wat tegendemonstranten, maar die zijn weggestuurd. Bij het vorige Pegida-protest in Utrecht werd het onrustig toen tegendemonstranten de confrontatie zochten. De politie in Den Bosch heeft een jongen van 16 opgepakt die illegaal zich niet konden legitimeren. Ook heeft de politie een aantal protestborden afgepakt. Op de anti-islamdemonstratie waren ruim 100 Pegida-aanhangers afgekomen. Als locatie had burgemeester Van Zanen een park net buiten het centrum aangewezen. Tegenover het park stonden wat tegendemonstranten, maar die zijn weggestuurd. Bij het vorige Pegida-protest in Utrecht werd het onrustig toen tegendemonstranten de confrontatie zochten. De politie in Den Bosch heeft een jongen van 16 opgepakt die illegaal vuurwerk zou hebben verkocht aan een jongen van 12. Die raakte gisteravond zijn hand kwijt toen het vuurwerk te vroeg ontplofte. Het bleek een zogeheten cobra te zijn. Dat is vuurwerk met de kracht van een kleine handgranaat. De 16-jarige verkoper van het vuurwerk zit nog vast voor verhoor. De klassieker tussen Feyenoord en Ajax is geëindigd in een gelijkspel. In de Kuip werd het 1-1. De Rotterdammers kwamen in de 37e minuut op voorsprong door een doelpunt van Sven van Beek. Davy Klaassen maakte in de tweede helft het tegendoelpunt. Ajax blijft koploper in de eredivisie en Feyenoord is gezakt naar de derde plaats. De tweede plaats is nu voor PSV, dat vanmiddag met 3-1 won van FC Utrecht. Cambuur Groningen eindigde in 2-2 en in Arnhem speelt Vitesse nu tegen AZ.